9 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Samsung heeft veel last van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De winst van het Zuid-Koreaanse elektronica-bedrijf halveerde in het tweede kwartaal... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst bleef steken op bijna 5 miljard euro. Er was minder vraag naar de duurste smartphones en naar chips. Ook de problemen bij het Chinese Huawei, dat door de Amerikaanse overheid in de ban is gedaan... kosten Samsung veel geld Huawei is een grote klant van Samsung. Het kabinet heeft geldschieters gevonden voor de bouw van een nieuwe reactor in Petten. Minister Bruins meldt aan de Tweede Kamer dat meerdere private partijen willen investeren in het project... en dat hij volgend jaar een akkoord verwacht. Omdat de gesprekken nog bezig zijn wil Bruins nog niet zeggen om welke financiers het gaat. Als ook de vergunningen rond zijn kan de bouw in 2021 beginnen. In Petten worden medische isotopen gemaakt die belangrijk zijn bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige ziekten. De beste en goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan... is door duizend miljard bomen te planten, schrijven Zwitserse wetenschappers. Daarmee kan in theorie de CO2-uitstoot... die sinds het begin van de 19e eeuw is veroorzaakt door de mens... voor twee derde worden gecompenseerd. Volgens de onderzoekers is daarvoor een gebied ter grootte van de Verenigde Staten nodig. Op basis van satellietfoto's eh, zien ze nog genoeg ruimte in Rusland, de VS, Canada, Australië, Brazilië en China. Bij een grote controle in het Limburgse grensgebied heeft de politie gisteravond 17 mensen aangehouden. Die werden opgepakt voor onder meer mensenhandel, mensensmokkel, drugsbezit en het rijden onder invloed. Daarnaast zijn er wapens gevonden en werd er zo'n 20.000 euro in beslag genomen vanwege een witwasonderzoek. Het weer vandaag veel zon, vooral in het zuiden. In de rest van het land wat meer bewolking. Het waait flink op de Wadden en rond het IJsselmeer. Het wordt 19 graden in het noordwesten, maximaal 27 in het zuidoosten. Het weekend is weer wat koeler, met vooral morgen ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Eh, we, begonnen natuurlijk met de bekende klanken van eh, eh, Steve Turner. Eens even kijken, dat is van een cd van hem die nog niet zo heel oud is, dacht ik. Ik dacht een cd uit 2018. Steve Turner, The Very Thought of You, 2018. Mooie klanken uit zijn trombone. Ja, eh, we draaien gewoon, mooie muziek op deze zomerse dag. Niet zo warm als gisteren, maar toch steeds, nog steeds aardig weer, zou ik zeggen. Eh, tijd voor een eh, big band. Andrew Strong. On a Clear Day CD. Whatever Lola Wants. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. She always gets what? What she aims for. And your heart and soul is what she came for. Whatever Lola wants, oh, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? There's no exception to the rule. She's irresistible. your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. She's irresistible. Ja, vrolijke klanken van uh, Andrew Strong, uh, eh, On a Clear Day. Uh, wat zetten we hier achter? Oh ja, dit is ook leuk. California Dreaming, Bobby Womack. All the leaves are brown And the sky is gray I went for a walk On a winter's day Eh, Tia Fuller van haar cd'tje Diamond Cut. En mooi nummer was dit. Ik zal even kijken. Save Your Love For Me, bekende melodie. Eh, ja, Tia Fuller, Amerikaanse saxofoniste, componiste. Heeft eh, opgetreden met bekende figuren Beyoncé, Nancy Wilson. Nou, veel om op te noemen. Een aanstormend talent zou ik bijna zeggen. nou, nee, talent is al redelijk bekend. we gaan verder met een iets oldschool-achtig. En dan kom ik uit bij Laura Lauren White. Out of the Past Jazz noir, Uh, dit nummer When All the Lights in the Sign Worked. It's a rainy night on Western. Cars are driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. Boarded up store. the haunts of another year. Dagobah down on its luck. I keep wondering what it must have been like. When all the lights in the side worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone radio was playing jazz, Canton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing with my foolish heart wrapping you in mystery like a hero in an old film noir. those sleepy eyes. Baby, I could never resist. Ooh, you push back my long brown hair in a prelude to a kiss. The street lamps in the rain are shimmering. Reminds me what the world was like when all the lights in the sky on a long gone Hollywood night. When all the lights in the side dat was Lauren White van een cd'tje Out of the Past. Mooie muziek. Weer de moeite waard. Ehm, tijd voor iets Nederlands. kies ik voor Peter Bates, So Wonderful, van een nieuwe cd van hem. Samen met Tom Baldwin en Eric Kennedy. Our Love is Here to Stay. Peter Bates op piano, bassist Tom Baldwin, drummer Eric Kennedy. Opnames zijn 8 juni 2018, Maryland. Nou, dit was wel heel flitsend gespeeld natuurlijk. Hè. Echt uh, supersnel. Razendsnel stukken, eh, zou ik bijna zeggen, staan hierop. Het is toch weer een andere interpretatie van Gershwin muziek. Het cd'tje is uit 2019, denk ik. Zal eens kijken. Ja, 2019. Eh, wat ook nog vrij recent is is deze opname van Michelle David en de Gospel Sessions. Michelle David is volgens mij Amerikaans in Hoofddorp woont. En eh, heeft een cd uitgebracht. Daar staat een nummer op, Walk With Me, eh, featuring Her Benjamin Herman. een baslijntje. Michelle David en de Gospel Sessions. En eh, Benjamin Herman blies er mooi omheen. Eh, ja, deze staan volgens mij ook nog wel eens regelmatig op festivals. Zeer de moeite waard. Michelle David en de Gospel Sessions. We zitten toch in het Nederlandse gebied. En dan kom ik uit bij een, eh, een, ja, een quintet. Ruud Breuls en Simon Richter. Het quintet bestaat verder uit... Eh, Ruud Breels, eh, trompet. Simon Richter, tenor natuurlijk. Pianist Karel Boulet, bassist Jos Machtel en drummer Marcel Serize. Hij heeft onlangs een eh, nieuwe cd uitgebracht. Rise and Shine, daar een nummertje van. Rise and Shine. Ruud Breels, Simon Richter. swingende muziek van eh, Ruud Bruls en eh, Simon Richter Quintet. Ja, er zit blues in, er zit pop in, er zit... Ja, prachtig cd eigenlijk, zeer de moeite waard. Eh, we zitten nog steeds in het Nederlandse... En je hebt ook zoiets als crime, jazz. En daar ben ik altijd nog een aanhanger van geweest. Van de B-Movie Orchestra. Die hebben ooit een nummertje gemaakt. I Want It All. Met een Italiaanse intro. Denk het aan de wedstrijd van Nederlandse dames tegen Italië. En vervolgens een aardig ritme zit daarin. Luister en geniet. De B-Movie Orchestra. I want it all. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire. <laughs> che strani sogni, eh? blijf het altijd een grappig nummer vinden. Eh, de, we, zaten in het Nederlandse hoekje, zei ik. Ik heb de vorige keer, ik denk dat dat begin juni was... iets gedraaid van een cd'tje van Rita Hovink. Love Me or Leave Me. Eh, dat was eigenlijk eh, oud werk van haar. En eigenlijk een jazz cd'tje. Daar nog één nummertje van. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know. Where do you want me to stay or love me or leave me and let me be lonely? You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. kissing. But nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. It has to be you. abundantly blue, just blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and to give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else. van eh, Rita Hoving. Zeer de moeite waard. Eh, saxofoon solo Harry Verbeke, dacht ik uit mijn hoofd. Eh, ja, ik maak u gelijk attent op van, vanmiddag 30 juni. Speelt in Hillegom, is altijd een jazz in de Villa Flora. En dat is altijd de moeite waard. vandaag speelt saxofonist Wim Ruud Ewen... van ongeveer 2 uur tot 5 uur jazz... samen met het trio van pianist Kees Diepeveen contrabas Hans Brouwer, slagwerk Rob Jansen. En eh, dat is altijd zeer de moeite waard. Ik kan iedereen aanraden om daar een keer gewoon eh, de sfeer te proeven... en te luisteren, een lekker glas te drinken. En eh, dat is mooi. Wim Ruud Ewen die heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Yes Combo van zangeres Yvonne Weijers. En speelt in freelancer als allerlei, in allerlei verschillende formatie. In het dagelijks leven is hij volgens mij een soort uh, verzekeringsarts, bedrijfsarts. En heeft een eigen bedrijf kortom, ik zou zeggen, heb je zin in een eh, beetje leuke muziek, een beetje mooie jazzmuziek, ga dan vanmiddag naar eh, Villa Flora, Hoofdstraat in Hillegom en ontmoet daar de saxofonist Wim Ruud Ewen. Zeer de moeite waard, aanbevolen. Nou, dat, eh, kom ik weer terug in de, de muziek die we uitgezocht hebben om in dit jazzprogramma te presenteren. En ik had het vanochtend over... Eh, Boris van der Lek. En toen had ik het even over de Houdinis. En dit vind ik altijd een mooi nummer van de Houdinis. Ik geloof niet dat Boris hierop meespeelde, maar het is een mooi nummer. waren de Houdini's. Prachtige muziek. Eh, ik ben helemaal allemaal weg van. Uh, alweer van een poosje geleden was dat. Hè. En gaan we eens even kijken wat we nog meer hebben vandaag. En eh, dat gaat iets moois worden. Eens even kijken hoor, want start hem even opnieuw. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't give up your cart when he's so close. Be soft be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm ja, prachtig nummer natuurlijk. Too Close for Comfort, gezongen door Diana Reeves... en begeleid door de, Big Fat Band Gordon Goodwin. Het zit weer op voor de zondagochtend. Eh, je hebt geluisterd naar CFM samenstelling en presentatie. Auko B, ingevallen voor Jaap. Maar goed, die komt dan de volgende week aan de beurt.